Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Veel ophef over een Spaanse body positivity campagne. Deze Instagrammer stond zonder dat ze het wist op de poster. Haar gezicht was op het lichaam van iemand anders geplakt. It kind of takes away from what they were trying to like put out in the first place, which was meant to be a positive statement. It just kind of confirms that as women we don't really have control over our bodies and this has just kind of cemented that. En er is niet alleen geen toestemming gevraagd. Deze vrouw heeft een kunstbeen, maar op de poster is die ineens verdwenen. There's one thing using my image without my permission, but there's another thing editing my body, my body with my prosthetic leg I don't even know what to even say, but it's beyond wrong. Ook voegde de ontwerper van de poster Oxo haar toe, verwijderde hij tatoeages en betaalde hij niet voor het lettertype. De organisatie achter de poster heeft inmiddels excuses aangeboden. Duitse piloten van Lufthansa willen gaan staken. Ze willen meer salaris vanwege de toegenomen werkdruk en de hoge inflatie. Ze zijn niet de enige ontevreden groep binnen de luchtvaartmaatschappij. Vorige week legde het grondpersoneel van Lufthansa het werk al neer. Een getrouwd stel heeft gisteren in Helmond voor een gevaarlijke situatie op de weg gezorgd. De man had in een boze bui zijn trouwring uit, het auto, uit de autoramen gegooid. Daarna gingen de twee te voet op zoek naar de ring, terwijl het verkeer voorbij raasde. De politie heeft de twee met een waarschuwing, maar zonder trouwring weggestuurd. En een optreden van Busy gisteravond op het Polderfest in Dronten heeft niet lang geduurd. In de tent werd met bier gegooid, ook naar de rapper. En daarna was het feest voor Busy snel klaar. De organisatie baalt van het bier gooien, maar kijkt terug op een geslaagd feestje zonder al te veel overlast. Het weer, weer veel wolken en zo nu en dan een bui.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 Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen waar ik ook strand, want dit is mijn ware gezicht. komt er dus naderhand.